En voor een daadkrachtig economisch bestel is een stabiel bestuur gewenst, zei ze. Het demissionaire kabinet moet volgens haar terughoudend zijn bij het doen van nieuwe voorstellen. Om de positie van Nederland op de lange termijn te verbeteren zijn ingrijpende maatregelen nodig, maar die moeten door een nieuw kabinet worden voorbereid, aldus koningin Beatrix. Premier Balkenende raadt een nieuw kabinet aan de nu voorgestelde maatregelen over te nemen. VVD-leider Rutte zegt dat het eventuele nieuwe kabinet erg is geholpen met de 3 miljard euro die het demissionaire kabinet nu wil bezuinigen. Hij complimenteert het kabinet Balkenende met de maatregelen die het wil nemen. PvdA-voorman Cohen vindt de passages over respect in de troonrede uitstekend. Hij staat achter de omvang van het pakket en bezuinigingen die het kabinet voorstelt, maar is het niet met alle maatregelen eens. PVV-leider Wilders vindt dat mensen hard moeten zijn tegenover mensen die niet tolerant zijn of tegenover een kwaadaardige ideologie. Als de rechtse samenwerking lukt, hoop ik dat de koningin volgende keer een betere tekst uitspreekt, voegde hij eraan toe. Tijdens de rijtour van de koningin naar de ridderzaal heeft een man een voorwerp naar de gouden koets gegooid. Hij is aangehouden. De rit is niet onderbroken. De man van 29 uit Winterswijk gooide een glazen houder voor een vaccinelichtje naar de koets. Hij werd direct door agenten overmeesterd. Cartoonist Gregorius Nekschot wordt niet vervolgd voor discriminatie. Het Openbaar Ministerie ziet daarvan af omdat de omstreden tekeningen niet meer op zijn website te zien zijn. Ook speelt mee dat de zaak verouderd is en er geen klachten over Nekschot meer binnenkomen. De tekenaar zat in mei 2008 anderhalve dag vast. De arrestatie van Nekschot veroorzaakte destijds veel opschudding, ook in politiek Den Haag. Het weer. De zon breekt op steeds meer plaatsen door. Het wordt een graad of 20. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 too much, never too much, never too much.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 Zant Zandvoort. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen.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 mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit, een vluchtweg naar.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 time for Africa. Africa. En jij bent erbij. 杀。